Robert Baltus met het NOS Journaal. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk lijken dicht bij een akkoord te zijn... over de douane-unie met Noord-Ierland. Daarmee is er mogelijk een oplossing in zicht... voor de aparte status van Noord-Ierland na de brexit. Dat meldt de krant The Times. Brussel zou een voorstel van de Britten hebben goedgekeurd... om geen routinecontroles uit te voeren op producten die bedoeld zijn voor Noord-Ierland. Ook bepalen rechters in Noord-Ierland of een zaak wordt doorverwezen... naar het Europese Hof van Justitie. Dat was een ander heikel punt. De daling van het aantal plastic flesjes op straat en in de natuur is het afgelopen jaar stil komen te staan. Dat blijkt uit een rapportage van zwerfafvalspecialist Dirk Groot. In juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Een half jaar later was het aantal in het zwerfafval gedaald met bijna 70 procent. Maar daar bleef het bij, het daalde niet verder. Het doel was een daling van 90 procent. Hulpdiensten hebben vanavond een dode aangetroffen in de woningen aan de De Wildstraat in Arnhem... waar vanochtend brand uitbrak. Eerder vandaag woedde daar in twee herenhuizen brand die oversloeg naar een erachter gelegen hofje. Zeven woningen zijn onbewoonbaar. Andere buurtbewoners mogen waarschijnlijk snel naar huis. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zal aanwezig zijn bij de begrafenis van Tyree Nichols, de zwarte man die door politiegeweld in de stad Memphis om het leven kwam. Hij werd door vijf politieagenten in elkaar geslagen nadat ze hem hadden aangehouden. Zij zijn net als Nichols zwart. Ook familieleden van Breonna Taylor en George Floyd, die ook door geweld van politieagenten om het leven kwamen, zullen bij de dienst aanwezig zijn.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 One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up and get down. Gonna, gonna get up and get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up and get down.